Bij eerdere reorganisaties verdwenen al meer dan duizend banen bij Fugro. Ouders krijgen steeds vaker extra kosten als de basisschool van hun kinderen overgaat op een continu rooster. De bijdrage voor de tussenschoolse opvang is bij een continu rooster vrijwillig maar veel scholen zeggen dat die verplicht is. De oude organisatie Ouders en Onderwijs kreeg dit schooljaar al tientallen, tientallen meldingen van ouders die verplicht worden te betalen. Meestal is dat omdat de opvang in de lunchpauze door de school is uitbesteed aan een andere organisatie. Bij het continu rooster is de middagpauze korter en zijn de kinderen vroeg in de middag weer vrij. In Wenen is vandaag een internationale conferentie over de burgeroorlog in Syrië, die nu al vier jaar duurt. Aan het overleg doen Rusland, de VS, Saoedi-Arabië, Iran en de buurlanden van Syrië mee. Het is voor het eerst dat Iran betrokken wordt bij een overleg over Syrië... tot grote onvrede van de Syrische oppositie. Volgens hen ondermijnt Iran het politieke proces rond de besprekingen... omdat het land de uitkomsten van vredesbesprekingen van vorig jaar niet onderschrijft. Iran heeft een Amerikaanse zakenman opgepakt. Het gaat om een Iraans-Amerikaanse man die in Dubai woont. Hij was in Iran om zijn familie te bezoeken en werd opgepakt in het huis van zijn moeder. Volgens Amerikaanse media wordt de man al een week of twee vastgehouden in een gevangenis in Teheran. Waarvan hij wordt beschuldigd is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam-West is een man gewond geraakt. De daders zijn gevlucht. Kort na de schietpartij gisteravond laat werd in de buurt een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt nog of er een verband is. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op mist. Daar blijft het vanochtend ook lang grijs en wordt het een graad of 12. In de rest van het land zonnige perioden en een matige zuidoostenwind. Bij 15 tot 17 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Don't think you know me. aiming could put on the back of a postcard. the song that I can sing, but I can try for your heart. Our dreams, they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings and brings new things. For tomorrow night, you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between with only two, just me and you. Not so many things we got to do. Are places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah. verjazzed worden. Ook dit nummer, No oh, Diggity. Tief Baron. Strictly because she don't play around Cover much ground Got game by the pound But getting paid is a forte Each and every day through Deze is voor dat meisje.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 Nu Banks, Someone New. one day ook weer eh, begonnen met een nieuw album. Ik zag ze bij Spotify bij een nieuw album staan. er zitten een aantal hele leuke nummers tussen. Het is een beetje wereldmuziekachtig uh, album geworden. We gaan nu luisteren naar Real Blues van Saint-Germain. En verderop komt er nog een eh, nummer aan. saint that home. Well, you can see that I can be a son of a bitch, but I don't wanna be him no more. Just keep on keeping on. Een nieuw nummer waar ik But I'm trying to opkwam. turn my back on this man. So please don't rap upon his door. Just keep on, keeping on. And keep on. I don't wanna change the world. Just the people who live in it. Just keep on, keeping on. If life is cheap and politicians are rich being free can be expensive. Just keep on keeping on. Ain't it true that no one moves to the city to find happiness, so peace of mind. You better keep on keeping on. But if there was a tender for being satisfied, wouldn't you always swipe to the right or just keep on keeping on? Oh, I keep giving love. revolution's here and it's on the man. So push that red button, my friend, just keep on keeping on. Time's a cheetah running free. You just catching up with the end, just keep on. keeping on. Everybody knows the quickest and most fun way to lose some weight is MDMA. So just keep on. the cold old age, you better keep on keeping on. Well, you better keep on breathing down to the last. Life goes slow, but death comes fast. Just keep on keeping on. In some ways, it's all about the money. a beef slice, work half teaspoon of honey, so just keep on. Saint-Germain. Voila. Viola. Voila, I guess. Ehm, en eh, ook een beetje wereldmuziekachtig iets. Het deed me heel erg denken eh, aan, een aantal andere nummers die ik wel eens gedraaid heb.